Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet moet meer doen voor het klimaat, vinden de PvdA en GroenLinks. Daarom eisen ze extra maatregelen. In de Tweede Kamer zijn de partijen te klein om te kunnen dwingen... maar in de Eerste Kamer is het een ander verhaal, zegt verslaggever Wilco Boom. Tegelijk is het zo dat minister Jette al extra maatregelen heeft beloofd... om die klimaatdoelen eh, toch binnen handbereik te brengen. Want hij erkent dat het nu niet lukt. Nou, voor extra maatregelen krijgt hij geen steun van de rechtse oppositie... want die vindt dat allemaal niet nodig. Ja, en dat geeft PvdA en GroenLinks dus in de Eerste Kamer wel een zekere machtspositie. PvdA en GroenLinks willen onder meer dat kolencentrales over twee jaar dicht zijn... en er moet veel worden geïnvesteerd in internationale treinen. Mensen in Syrië hebben het zwaar. Na de aardbevingen in het noorden van het land is er ook een cholera-epidemie opgeleid. Het virus leek juist onder controle, maar nu hebben mensen weer volop klachten... zoals diarree en braken. Vooral voor zwakke mensen en kinderen is het erg gevaarlijk. Dat zegt deze arts die vorige week nog in het gebied was. Los van de aardbeving was het al ontzettend worstelen. Ehm, nou, er is bovenop die burgeroorlog nog de aardbeving gekomen in de winterkou... en nu weer de, een nieuwe cholera-uitbraak. Eh, het is enorm eh, eh, lastig. Cholera is echt een hele dodelijke ziekte. Ongeveer de helft van de patiënten overlijdt als je, als je geen behandeling toepast. En naast behandelingen geven de artsen ook voorlichting... hoe je cholera-besmettingen voorkomt leerlingen van de middelbare school in Sittard in Limburg kunnen... als ze op zoek zijn naar nieuwe gymkleren of andere spullen... terecht in het weggeeflokaal. Bedacht door een groepje scholieren. Hier worden alle spullen geëtaleerd, uitgezocht door ons... als ze zijn ingeleverd of eh, uit, de, ja, uit de kast komen. Het is best wel zonde dat er zoveel spullen zijn... die gewoon liggen weg te stoffen op iemands zolder... En dat er dan niks mee gebeurt. Terwijl er ook mensen zijn die deze misschien gewoon willen gebruiken of nodig hebben. En om het helemaal sympathiek te maken, bij de mini-kringloop is alles gratis. En het weer nog een grijze dag met winterse buien met hagel en natte sneeuw. Alleen in het noorden zijn er tussendoor ook opklaringen met af en toe wat zon.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 Een kwartier vertraging. En de A10 Noord richting de A10 West via de Koentunnel. Tussen Landsmeer en Osdorp nog 10 eh, minuten extra. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Het rijdt ook nog langzaam op de A27 Almere-Utrecht.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 He making fun of me. His girl is a bum to me. Like that boy is a cop. Saying he home, but I know where he at. Like, bet he blowing her back. Think about me, cause he know that it's fat. Damn. And it been what it been. Calling his phone like, yo, send me a pin. Ducking my shit, cause he know what I'm on. But when he hit me, I'm not gonna respond. But I don't sleep enough without you.